Volgens Israël gingen ze over de gele lijn waarachter het leger zich heeft teruggetrokken. Verder gaan op social media beelden rond van executies in vrijgegeven gebieden in Gaza-stad. Hamas-strijders zouden op die manier hun tegenstanders uitschakelen. Bij een grote demonstratie in Brussel demonstreren tienduizenden mensen tegen bezuinigingsplannen van de Belgische regering. Het is ook een staking. Naar verwachting vallen er vandaag veel bussen, trams en metro's uit en zitten treinen overvol. Ook op Brussels Airport zijn veel vluchten geannuleerd. Ja, correspondent Ardi Stemerding, dat klinkt bekend. Alweer een protest in België. Ja, dat kan je wel zeggen. Eh, dus ik, ik heb niet <laughs> bijgehouden hoe vaak er een protest is in België. Maar het lijkt er toch wel eh, echt omdat dit een, een andere omvang heeft dan anders. Hè. Eh, voorzichtige schatting is inderdaad enkele tienduizenden. Organisatie die hoopt toch ook wel dat het meer zal zijn. En die voorspellen dat het misschien wel gaat naar richting de demonstratie van ruim tien jaar geleden. Toen kregen ze hier honderdduizend mensen op de been. Dus ze hopen dat het misschien wel zo groot wordt. Bij een politieinval in Italië zijn drie agenten om het leven gekomen. Het pand zat vol met gas. Dat ontplofte toen de politie binnenviel. Vijftien agenten en brandweerlieden raakten gewond. En bewoners van een flat in Spijkenisse werden de afgelopen maanden langzaam gek... omdat ze een paar keer per dag urenlang iets hoorden dat hierop lijkt... Ja, een wekker dus in een van de huizen ging elke ochtend om vijf uur, anderhalf uur af. En in de middag was het hetzelfde liedje. Uiteindelijk werd de politie ingeschakeld. Die probeerde twee weken lang om de bewoner te bereiken, maar dat is niet gelukt. Daarom hebben ze het slot eruit gehaald en zijn ze naar binnen gegaan om de wekker uit te zetten. Waar de bewoner is en waarom die zijn wekker zo had ingesteld, is niet bekend. Het weer, grijze dag met soms wat regen of motregen, vooral in het noorden. Tussendoor zijn er ook wat opklaringen met een beetje zon. En het wordt 15 of 16 graden.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 China legt de Nijmeegse chipfabrikant Nexperia een exportverbod op. Chips voor bijvoorbeeld auto's die het bedrijf in China maakt... mogen daardoor het land niet meer uit. Israël heeft de vier lichamen geïdentificeerd van overleden gijzelaars... die Hamas gisteren overdroeg. Twee namen zijn bekendgemaakt, de andere twee blijven op verzoek van de nabestaanden geheim. En in Boksmeer doen 25 rechercheurs onderzoek naar een dode man in een geparkeerde auto. Hij werd gisteren gevonden op een weg in de richting van de Maas. De politie denkt te weten wie het is en houdt rekening met een misdrijf.